In het vierde kwartaal van 2009 groeide de economie met 0,3 procent vergeleken met het derde kwartaal. Over het hele jaar gerekend laat de economie wel een forse krimp zien van 4 procent. De grootste teruggang die het CBS ooit heeft gemeten. Gaat nog steeds slecht met de exports, maar minder slecht dan in het begin van 2009. Huishoudens hebben het afgelopen jaar minder uitgegeven, vooral aan woninginrichting en auto's. En mensen gingen ook minder naar cafés en restaurants. In de coalitie zijn de spanningen over voortzetting van de missie in Afghanistan hoog opgelopen. Vicepremier Bos en minister Verhagen zijn het oneens over de gang van zaken rond een brief van de NAVO. In die brief vraagt de NAVO aan Nederland om langer in Oeroesgan te blijven. Normaal gesproken komt zo'n verzoek er pas als duidelijk is dat het ook wordt ingewilligd. Minister Bos heeft nu laten weten dat het verzoek wat hem betreft onbespreekbaar is. CDA-minister Verhagen is daar boos over. Volgens hem is het verzoek van de NAVO van tevoren duidelijk in het kabinet besproken. Vandaag praat het kabinet over de kwestie. Premier Balkenende is daar niet bij. Hij zit in Vancouver. In Papua-Nieuw-Guinea zijn de afgelopen maanden zeker 40 mensen overleden door cholera. Zo'n 2000 mensen raakten besmet met de infectieziekte, zegt een vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens hem zijn verschillende provincies getroffen. Hij is bang voor een epidemie. De regering van Papua-Nieuw-Guinea zou moeten zorgen voor betere voorlichting en meer schoon drinkwater. Cholera wordt overgebracht door besmet water, het veroorzaakt diarree en ernstige uitdroging. Deskundigen weten nog niet waardoor de ziekte er weer is opgedoken. De laatste uitbraak van cholera op Papua-Nieuw-Guinea was een halve eeuw geleden. Het weer bewolkt, maar ook hier en daar zon. Vooral in het westen. In het zuidoosten vanmiddag kans op wat lichte sneeuw. Temperatuur rond het vriespunt. Morgen is het overwegend bewolkt en blijft het vrij koud.